Zes uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Hillary Clinton heeft de laatste voorverkiezing bij de Democraten in Washington D.C. overtuigend gewonnen. Ze bleef haar tegenstander Bernie Sanders ver voor. De Democraten kunnen zich nu opmaken voor de partijconventie over ruim een maand in Philadelphia. Clinton zal daar vrijwel zeker veel meer gedelegeerden achter zich krijgen dan Sanders. Van alle buitenlandse bezoekers in Nederland geven de Duitsers het meeste geld uit. Dagjesmensen, vakantiegangers en zakenreizigers uit Duitsland gaven vorig jaar bijna 5 miljard euro uit in Nederland. Dat is de helft van het totaal aan buitenlandse bestedingen. Het meeste komt van dagjesmensen die hun geld vooral uitgeven aan winkelen, horeca en cultuur. Andersom geven Nederlanders in Duitsland het meeste uit. In Rosmalen en Zaltbommel zijn twee mannen aangehouden... die via internet mensen hebben opgelicht voor tienduizenden euro's. Slachtoffers werden via e-mails naar een valse bankwebsite gelokt... waarmee ze hun bankgegevens moesten invoeren. Daarmee konden de daders geld opnemen van hun bankrekening. Het geld dat ze buitmaakten schreven ze bij op rekeningen... die ze met identiteitsbewijzen van anderen hadden geopend. De wereldwijde dekking van de zorgverzekering blijft gehandhaafd. Minister Schippers wil dat mensen die buiten Europa gaan reizen of studeren zich apart moeten laten verzekeren. Volgens haar kan een aparte zorgverzekering voor de rest van de wereld de schatkist 60 miljoen euro opleveren. Maar de Kamer zegt dat ze dat niet kan bewijzen. Verzekeraars willen de werelddekking van de zorgverzekering ook behouden. Schotland dreigt met een nieuw referendum over onafhankelijkheid... als het Verenigd Koninkrijk besluit de Europese Unie te verlaten. De Schotse premier Sturgeon heeft dat gezegd. Op 23 juni kunnen de Britten erover stemmen. Ruim driekwart van de Schotten wil in Europa blijven... onder meer vanwege de subsidies en de grote afzetmarkt. Het weer, af en toe zon, maar later ook felle buien... met vooral landinwaarts kans op onweer.